9 uur. Dik met het NOS-journaal. De Senegal lijken rustig te zijn verlopen. Volgens het hoofd van de Senegalese waarnemers was er een goede opkomst. Cijfers zijn nog niet bekend. Zittend president Wade werd uitgejouwd toen hij zijn stem had uitgebracht. 85-jarige Wade wil een derde termijn als president, maar steeds meer Senegalezen vinden dat hij zich moet terugtrekken. De grondwet staat een derde termijn van zes jaar niet toe. Maar Wade vindt dat die regel niet voor hem geldt, omdat hij nog niet in de grondwet stond op het moment dat hij in 2000 aantrad. De Colombiaanse rebellenbeweging FARC gaat zijn laatste gijzelaars vrijlaten en stopt met het kidnappen van mensen. Dat heeft de FARC op zijn website laten weten. Eerder liet de linkse guerrilla-beweging al een aantal gijzelaars vrij. Er zouden nog tien mensen in gijzeling worden gehouden. Sommigen zitten al meer dan twaalf jaar vast. Het gijzelen van mensen was jarenlang een manier om de activiteiten van de FARC te financieren. De vrijlating was een van de eisen van de Colombiaanse regering voor onderhandelingen over een einde van de strijd. President Santos van Colombia heeft via Twitter gereageerd en noemt de stap bemoedigend, vooral voor de familieleden, maar nog lang niet voldoende. De politie in Helmond in Brabant heeft vanavond de 51-jarige ex-partner opgepakt van de twee weken geleden dodelijk verbrande vrouw. De Helmondse vrouw van 44 jaar werd in een bos bij Knechtsel gevonden nadat ze op 14 februari voor het laatst was gezien in Helmond. Inmiddels zijn bij de politie ongeveer 10 tips binnengekomen. De huishoudbeurs in Amsterdamse Rai heeft dit jaar ruim 246.000 bezoekers getrokken. Zijn er 20.000 meer dan vorig jaar. Uit een steekproef blijkt dat 9 van de 10 bezoekers iets op de beurs had gekocht. Gemiddeld zou er per bezoeker net iets meer dan 100 euro zijn uitgegeven. De organisatie zegt dat het op de huishoudbeurs gezellig druk was.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 En ehm, even kijken naar het trackje, eh, trekje, dat was trekje nummer 2, Discovery. Ja, dat, nou, dat hebben we dan inderdaad wel ontdekt. We gaan door met de cd Awakening van Dan Blanchard. Raga Biarafna. Nou, je kan het allemaal meelezen natuurlijk op de website van CFM Zandvoort. Ga naar programma info en dan vind je de playlist van Peaceful Radio. Veel plezier. thank you be seen. can be seen. van deze cd. Music for Well-Being nummer 4. Relaxation with Music and Nature Sound. Zo noemen ze het ook wel. En we hebben geluisterd naar eh, track 8. The Sea is My Home van Hendrik Burke Abu. De laatste cd in dit eh, uurtje. Peaceful Radio 766. We hebben straks natuurlijk nog een uur. En de cd heet een, uh, is een gast cd. verder niet meer terug. Met de artiesten Regula Curti, uh, Deggen, Jacques Dagzee en ja, hele bekende naam Tina Turner met de cd Beyond the flower that fades and dies. Winter passes and spring comes. Embrace the cycle of life that is the greatest love. Go beyond fear. Go beyond fear. Beyond fear takes you into the place where love grows when you refuse to follow the impulses of fear, anger, and revenge. Beyond means to feel yourself. Start every day singing like the birds. Singing takes you beyond, beyond, beyond, beyond. We need a repeated discipline, a genuine training to let go our old habits of mind and to find and sustain a new way of seeing. Go beyond the rights and the wrongs.